We weten wat er daar gebeurd met hem. Dan gaat hij ineens een album maken, Smile. Na 40 jaar heeft hij toch maar eens gemaakt. Hij was de kluts volledig kwijt en dacht... ja, er is maar één die overal antwoord op heeft. God Only Knows. Zo is die plaat zo'n beetje geboren, heel erg lang geleden. Goedemorgen of goeienacht. Helco Span is weer op weg naar huis. Ik zag zijn achterliggies nog. Hij is er natuurlijk een andere keer weer. En Roel is in quarantaine geplaatst. Zijn muziek zou te vrolijk zijn, zou te gezellig zijn... hij zou te aanstekelijk werken. Dat zou niet goed zijn. Mensen zouden op zijn muziek gaan dansen. Mensen werden vrolijk van zijn muziek. Slapeloze nachten heeft hij de mensen bezorgd. Dus zei de VARA, hij moet een quarantaine. We zetten de Mol neer, dan is alles in één klap afgelopen. En dat is gelukt. De komende weken zit jij mij vast en aan Paul van Gelden. Nou moet ik er wel even bij zeggen dat je deze nacht Hubert Mol hoort. Zijn moi, tussen nu en vier uur. En dat je vanaf volgende week dan weer Paul van Gelder hoort vanaf 2 uur tot 4 uur. En dan van 4 tot 6 uur bij Mol. En deze nacht is het net om. Ja, daar hoef je verder geen zorgen over te maken. Geen drukte over maken. Lekker luisteren. time. your town. Het was ooit eens dat ik tegen mijn collega Henk Westbroek zei... er is een liedje over jou gemaakt door de Smith lang geleden. Toen zei hij, oh, is dat waar? Ja, ze zingen echt Henk de DJ. later kwam ik erachter dat ze zongen Henk de DJ. Toen was hij daar toch minder blij mee. Dat was uit de periode dat we samen nog Denk en Henk maakten. Dat is een hele, hele lange tijd geleden. Dusty Springfield, magazijn. Mary O'Brien was haar echte naam. Dusty Springfield van de Springfield, samen met broertje Tom Springfield. Een liedje dat werd geschreven door Carole King. En het verhaal gaat dat toen Carole King dit hoorde... zij in tranen uitbarstte. Zo mooi vond ze Ze raakte hevig geëmotioneerd. Show Boys en Leaving, hoe toepasselijk dan dat zij er ook vandoor gaan. Het is een singeltje dat in augustus van dit jaar werd uitgebracht. Ik heb het heel weinig op de radio gehoord, dat zal ongetwijfeld een reden hebben. Nieuwe eerste, nieuwe wetten. Roel Koeners is er dus niet de komende weken. De komende weken zitten hier Hubert Mol en Paul van Gelder. We doen het met z'n tweeën. En mocht je tussentijds een reactie willen geven... dat kan altijd via het VARA webmailadres. Dat is hubert.mol.vara.nl hubert.mol.vara.nl Zo gemakkelijk kan dat werken. En lekker genieten en lekker blijven luisteren. Deze nacht, deze vroege morgen tot 4 uur... heb ik een aardige stapeltje cd's voor jullie meegebracht... en ik denk dat ik nu altijd tekort kom. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus ik ga nou eens even kijken hoe ik het oprolbaar kan maken. X en Y, zo heet de cd waar dit vandaan komt. The Speed of Sound van Chris Martin en zijn bandje, de bandje Coldplay. En hij zou later vertellen dat het liedje was gebaseerd op Running Up That Hill van Kate Bush. De drumbeat die onder dit plaatje zit is vergelijkbaar met die van Kate Bush, Running Up That Hill. En dit is oud. Kraakvrij weliswaar, digitaal, vanaf het cd'tje. Let all the right is going somewhere. growing content with mediocrity and all this nonsense. Don't get me wrong, I know it's in our mindsets. We have to be addicted to progress. If I had a rainbow, I'd put the end of it in our toes so nobody could find us. Let the colors show. I'd put the end of it at our toes So nobody could find us Let the colors always bind us And if I had a rainbow I'd put the end of it at our toes So nobody could find us Let the colors always bind us And if I Toen ik het liedje voor het eerst hoorde, toen heb ik het zeker drie kwartier achter elkaar gedraaid. Is er dan iets mis met je, dan is er iets goed mis met je. Maar ik vind het zo'n leuk liedje. De Coronas heet het bandje. Addicted to Progress. Ze komen from Ireland. En ze hebben dit plaatje uitgebracht een tijdje geleden al. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar Paul Revere en The Raiders. Ik zat eens even te kijken op internet. Ik probeer toch informatie overal vandaan te halen. Die man die maakt nog steeds muziek. En ik zat te kijken naar het fotootje. Het is een hele oude man geworden. Althans, hij ziet er oud uit. Sommige mensen zien er ouder uit dan ze aanvankelijk zijn. Maar hij echt ziet er oud uit. En als ik kijk naar het lijstje van mensen die in zijn band hebben gezeten... dat is een hele lange lijst. Dus misschien is hij ook niet eens zo heel vrouwelijk, heel vriendelijk. Maar dat weet ik niet zeker. Dat kun je niet zien natuurlijk vanaf hier. Nou, we houden je deze nacht weer een klein beetje in beweging. It keeps you running, taking it to the streets. Michael McDonald, die ooit is bij Steely Dan wegging als sessiezanger... zanger, kun je het zo zeggen, hij zong af en toe mee met Stilly Dan... in het achtergrondkoortje en hij wilde wel eens wat anders. Toen sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers. En Doobie is slang voor joint. Dat zegt ook al wat over het gezelschap Doobie Brothers. Maar dat ging als volgt. Hij was gewend Walter Becker en Donald Fagan. Die zaten in de studio. En dan was alles geregeld, stond alles klaar. Dat waren twee, twee virtuozen, twee intellectuelen New York. Dus die konden wel muziek maken en die hadden alles goed voor elkaar. Maar de Doobie Brothers... Ja, <laughs> ja, die waren veel anders. Die rookten een sigaretje af en toe en dan hadden ze een studio afgehuurd. En dan kwam Michael McDonald daar en die zei, we gaan opnemen. En <laughs> dan zeiden de andere jongens van, nou, dacht van niet vandaag. We hebben er niet zoveel zin in. En eh, we zijn moe, we zijn, eh, de zon schijnt en ik heb zin in een biertje. Zo ging dat. Dus hij moest in het begin ook even een klein beetje winnen aan die Tuber Brothers. Maar toen hij eenmaal gewend was, hoor het resultaat. Dan klinkt het meteen geweldig. Zit dat goed in elkaar? Vannacht ook eens even te beluisteren bij de VARA op Radio 1. wat dan luister je naar. Het beentje van Roland Verstappen. maak ook Brabantse muziek, Nederlandstalige muziek. En hij heeft ook een folkbeentje. Dat is het beentje Ide. En die hebben nou net een nieuwe cd gemaakt. Dat is dit. Come and have a party. Come on and move your feet. Let the rhythm take me to the passion and the heat. I want to reach the aching. Let them feel my love. It is all inside me. And I know there's plenty of. There's a burning fire in my soul. If I let my love flow. Give in to the flow. Let the music take me to where I want to go. And I will find the answer to all I want to hear. Let us raise a glass to the time that we are here. There's a burning fire in my soul. If I let my love flow, it will free us all. There's a burning fire in my heart. Let me learn living with a heart. Live into the rhythm spirit and gladly pass it on to the loved ones and forsaken. One day I will see love's the only answer that will set me free. There's a burning fire in my soul. If I let my love flow. Ik ben in de gelukzalige positie dat ik ook af en toe wel eens wat cd'tjes krijg. Dat is niet altijd het geval. Ik moet ze ook gewoon kopen en downloaden en voor betalen, iTunes, dat soort dingen allemaal. Maar soms zijn er wel eens mensen, die hebben daar dan ook eigen belang bij. In dit geval dan de band Eden, die je dan een cd geeft. Ja, daar kan je weer wat mee. Daar staan hele mooie liedjes op. Het mooist vind ik ze Eden als ze echt helemaal folky zijn. Dit is een beetje richting de koers, maar ze hebben een mooie cd gemaakt... is gepresenteerd een tijd geleden in het Jan van Bezouwhuizen Goorle in Goorle, in Brabant, achter Tilburg. Jan van Bezouwhuis. Daar hebben ze het gepresenteerd en het is ook wel goed natuurlijk... dat ze alles proberen aan te boren wat ze in huis hebben... want daar wordt heel veel gemaakt en dat wordt niet gedraaid. Er zijn een paar mensen in de wereld die bepalen welke muziek er gedraaid wordt op de radio. En dan houdt het op. En dan zijn er gelukkig nog programma's diep in de nacht vroeg in de morgen, net zoals je zelf wil. En daar worden die platen dan wel weer gedraaid. Daar krijgen ze nog een heel klein beetje aandacht, maar de tijd is te kort om al die platen te kunnen draaien. Dus we moeten voortmaken om zoveel mogelijk te kunnen laten horen deze nacht. Deze vroege morgen bij de VARA op Radio 1. The Roads heet het album thuis van Ide. En dat is niet te vergelijken met dit. Peter Gabriel. Kiss That Frog. princess. Let me introduce this frog nest. You alone can get him singing. He's all puffed up, wanna be your king. Oh, you can do it. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Lady, kiss that frog. like your best friend. So what's one little kiss, one tiny little touch? Ah, he's wanting it so much. I swear that this is royal blood running through my skin. Oh, can't you see the state I'm in? Kissing. sheets in your bed. Can't you hear beyond the croaking? Don't you know that I'm not joking? Is That Frog van Peter Gabriel. Had een boek gelezen dat ging over seksualiteit, dat ging over orale seks. En dat heeft hij verwerkt in dit plaatje. En ik moet zeggen, ik raak er ook redelijk opgewonden van... maar dat komt dat ik het liedje zo leuk vind. Even nog vertellen dat je straks kunt luisteren naar een live compilatie van Peter van Vleuten. En daar weet je dat alvast. Een liedje van Louis Prema, 1957. En uitgevoerd hier door de Brian Setzer Orchestra... met Brian Setzer, die we kennen van de Stray Cats. En toen hij hiermee kwam, ging iedereen dat zo'n beetje doen. En nu is het heel gewoon dat je een hele big band achter je hebt staan... en dat je liedje bewerkt, dat je liedje verandert... en dat het bijna klinkt zoals Brian Setzer het ooit bedacht heeft. Dit is de VARA, En Behold. Afkomstig van de mannen eh, McQueen, eh, Carlson. En dan heet ze voluit, moet ik wel even zeggen. Dennis Carlson, Dixie Dean, Tom McKinnis en uh, en Joey Flint. En zij maakten gebruik van het, het rijke repertoire... het bijzonder grote oeuvre wat Bob Dylan ooit eens heeft gemaakt. En dan is het gemakkelijk om daar een liedje uit te putten. Ik bedoel, je gaat eens even kijken wat allemaal past. Nu zijn ze zeg zee gegaan ooit eens met Manfred Man die had al een liedje van Bob Dylan genomen, namelijk The Mighty Quinn. En die was ook al gek van die Bob Dylan. Het was de laatste hit van Manfred Man, En hij heeft dit geproduceerd voor deze mannen. En dan heet het Low and Behold. Maar ja, alles wat hier op deze plaat te vinden is, dat is ook afkomstig van Bob Dylan. En daar is verder helemaal niks mis mee. Ik heb wel eens veel slechter gehoord. Zeven minuten voor drie. De Vara op Radio 1. Goedemorgen. goedenacht, Kan ook. Roel en in quarantaine de komende weken. Die is herstellende. Zit in Argentinië. Hij is ver weg. Als de kat van huis is, dan dansen de twee muizen op tafel. Tot vannacht 6 uur. Paul van Gelder straks tussen 4 en 6. En nu is het Hubertus Cornelis Martinez Maria Mol. Goedemorgen. Doris jomalambo pula mandene tumbalambo wa osibobo dia odia unyabo di mende jene adukela duna muntimwa bilananjo maina maina lolo mabue ai ai ai duduan wala lambuya babo sengai kadibe ba wolandolo diminda boloba munjimo abelananjo mbaina mbaina bololomba boni eselemba naimala ninge ya naima du pepe molokomolanda pepe o naima pelape ndemusango mo mwinda molema edune pesa ebodi dindene ona longo banyamingo so pepe na imatopope andokolanda motoimo modini kondoki ndenjanubi londo wala siyun banandutunde kowena woya ndinganingenipanitembatengo papa Richard Bona, zo heet hij, werkte ooit alles met Harry Belafonte lang geleden. Is bassist, percussionist, maar vooral bassist. En dit komt van het album Tiki dat hij een tijd geleden heeft gemaakt. En nu on the radio. Dat brengt mij bij het overlijden van Donna Summer. Dat greep Miriam van der Loo, vrouw van Stijn van der Loo. Schrijver, boekenschrijver, maakt gedichten, schrijvertjes. Die dacht, ik kruip eens even in de huid van Donna Summer. In Loving Memory of Donna, on the radio.